Herman Vriend met het NOS-journaal. Op een pluimveebedrijf in de Noordoosten. kippen ligt in Krijl. Morgen moet duidelijk zijn hoe besmettelijk de variant van het vogelgriepvirus is. Alle kippen van het bedrijf in Krijl worden geruimd. In een gebied van 3 kilometer rond het bedrijf is een vervoersverbod afgekondigd voor pluimvee, eieren en mest. De drie bedrijven die binnen die zone liggen worden op het virus gecontroleerd. Op Terschelling is de Mars der Beschaving begonnen. Theatermakers, muzikanten en kunstenaars protesteren met de mars tegen de bezuinigingen in de cultuursector. Zo'n 5000 mensen vormden op het strand van Terschelling een kruis. Daarmee wilden ze aangeven dat er een kruis door de bezuinigingen moet. Daarna sprongen ze in het water. De mars wordt zondagnacht vervolgd. De deelnemers trekken dan van Rotterdam naar Den Haag. Daar debatteert de Tweede Kamer maandag. Volgens de organisatoren zijn de geplande bezuinigingen de grootste kunstroof aller tijden. In Oekraïne zijn gevechten uitgebroken tijdens de rechtszaak tegen oud-premier Julia Timoshenko. Aanhangers van Timoshenko raakten in de rechtszaal slaags met een groep jongeren die vinden dat ze moet worden veroordeeld. De oud-premier zou voor veel te veel geld een deal hebben gesloten met Rusland over het kopen van gas. Dat zou hebben geleid tot een economische crisis. Timoshenko noemde het proces vandaag een farce en een circus. De VVD'er Fred de Graaf wordt voorzitter in de Eerste Kamer. Hij is de enige die zich voor de functie heeft gemeld nadat huidig voorzitter Van de Linden bekend maakte te willen stoppen. Volgende week moet de Graaf nog officieel worden gekozen, maar dat is een formaliteit. De 61-jarige de Graaf zit acht jaar in de Eerste Kamer en hij is ook burgemeester van Apeldoorn. Als de Graaf inderdaad senaatsvoorzitter wordt, zal hij over een paar maanden stoppen als burgemeester. Het weer, vandaag buien. In de loop van de middag trekken de buien naar het oosten weg en klaart het vanuit het westen op. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen is er veel bewolking en valt er af en toe lichte regen. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de AMB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Blarikum 2 kilometer. A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoeterwoude-Dijk 2 kilometer. De Koentunnel is dicht richting het noorden na een ongeluk. Dat betekent 3 kilometer file richting het noorden en 2 kilometer naar het zuiden. Daar is de rijstrook dicht. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Knop het Oude Rijn en Knoop het Lunette 3. De A20 Rotterdam-Gouda bij het Terbrechtseplein 2 kilometer. A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Noordeloos 2. En voor de brug bij Gorkum nog eens 3. Op de 28 Utrecht-Amersfoort tussen knooppunt Zweert en de afrit Den Dolder 5 kilometer. En op de rijbaan van Amersfoort naar Utrecht tussen de afrit Maarn en de Uithof 11.